Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Schiphol zitten zo'n 200 asielzoekers vast, terwijl dat het normaal rond de 40 zijn. Het zijn vooral Afrikanen die een reis naar een ander land boeken... met een overstap op de Nederlandse luchthaven. Vluchtelingenwerk zegt tegen Nieuwsuur dat ze niet allemaal rechtsbijstand en voorlichting krijgen. Ook moeten ze vroeg in de middag al de cel in. In het Servische Novi Sad hebben demonstranten geëist dat er mensen worden vervolgd voor het dodelijke ongeluk bij het treinstation in de stad. Begin deze maand kwamen daar 15 mensen om het leven toen een betonnen overkapping instortte. De oppositie in Novi Sad zegt dat het kon gebeuren door corruptie en nalatigheid van de regering. De president van Nicaragua wil de grondwet aanpassen om zijn macht verder te vergroten. De linkspopulistische Daniel Ortega krijgt straks zeggenschap over de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Ook krijgt de staat meer te zeggen over de media. Ortega is al twaalf jaar aan de macht en heerst als een dictator over Nicaragua. Trainers en andere leden van de technische staf zouden minder snel naar de zijlijn moeten stormen als ze het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter. Dat zegt Guus Hiddink, de voorzitter van de coaches betaald voetbal. De oud-trainer deed al eerder een oproep aan de coaches om zich in te houden. Volgens Hiddink zie je nu dat juist assistenten zich ermee gaan bemoeien. Hoofdtrainers houden zich juist bezig aan de gedragscode. Vanwege de kans op sneeuw geldt voor het hele land tot in de ochtend code geel. Het kan plaatselijk glad worden door winterse buien of bevriezing, behalve op de Wadden. Gisteravond sneeuwde het vooral in het zuiden van het land. Het weer dan, ja, daar trekken dus buien over. In het binnenland zijn die dus mogelijk met sneeuw of natte sneeuw. Vooral in Zeeland waait het ook stevig. Het komt af tot rond het vriespunt, een graad of drie in Zeeland.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 Mm -hmm. Now you're in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. Now. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, every day, every night, I'm in trouble.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 Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast dus wees maar lie. voor u hebben het al vast verzwaard, Dus wees maar lief. in this spring. I got you to wear my ring.